Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Zo'n 115.000 mensen kregen vorig jaar te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn 4.000 minder mensen dan in 2019. Het is voor het eerst in 30 jaar dat artsen minder diagnoses hebben gesteld. De daling komt bijna volledig door de coronacrisis, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Zo gingen minder mensen naar de huisarts en werden bevolkingsonderzoeken tijdelijk stopgezet. Het kankercentrum vreest dat de ziekte hierdoor soms te laat wordt ontdekt. De routekaart die het kabinet gisteravond heeft gepubliceerd over wanneer er versoepeld kan worden is niet goed ontvangen door de horecabranche. Het lijkt erop dat het nog een hele tijd gaat duren voor cafés weer open mogen. En discotheken moeten nog langer dicht blijven. Een faillietverklaring voor veel bedrijven, zegt de branche. De sector wil dat de horeca dezelfde positie krijgt als winkels. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op meer samen te werken bij de verdeling van coronavaccins. WHO-directeur Tedros waarschuwt dat als de meerderheid van de wereldbevolking ongevaccineerd blijft, zij onderling het virus kunnen blijven verspreiden, waardoor vaker mutaties kunnen ontstaan. Landen moeten daarom stoppen met vaccinatienationalisme, aldus de WHO-directeur. Rond 15 februari start het vaccineren van mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM bereidt nu de eerste verzendingen voor met vaccins richting de eilanden. Het doel is om alle volwassenen die dat willen nog voor juni te hebben ingeënt. Dan begint het orkaanseizoen. De veroordeling van Navalny leidt tot harde kritiek uit het buitenland. Meerdere regeringsleiders veroordelen de 3,5 jaar celstraf... die de Russische oppositieleider gisteravond kreeg. Ook willen ze dat Navalny onmiddellijk wordt vrijgelaten. Minister Blok schrijft op Twitter dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces en om zijn mening te uiten. Ook andere landen als de VS, Duitsland en Frankrijk veroordelen de straf. Het weer. In de ochtend is het even droog. Later vallen er buien. Het wordt wel zacht, zo tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag...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 I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. What then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah. Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. Yeah. And I'm still ride or die for the squad. Yeah. So you know which side that I'm on. If a battle lines have been drawn, but if I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, I a swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or no? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID, you get them right off the bat. Infected with SARS and Corona, like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns, like trying to fight off a net. Yeah, yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine saw and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine. They're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Uh, Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend. Uh-huh. And that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance nope. of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me volume like air. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight, my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. like, fuck. Now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks, and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off. Still totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me and Whoa, everything is slow. I begin to floating. I know that I'm getting loaded. The pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia with the dope. I'm an OG. I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium. It's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. in the zone with the shit I'm on. Get emodium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium. You're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting. But no clothing. Stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick pick a line up in a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter, then I shot her in a liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. You get them right off the bat, infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. It's like trying to fight off a net. feels right. You say you found someone to hold you. hoofdpunten van het NOS-journaal. 115.000 mensen kregen vorig jaar de diagnose kanker. En dat zijn er 4.000 minder dan in 2019. Het is voor het eerst in 30 jaar dat er een daling is. Maar die komt wel vooral door de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat minder mensen naar de huisarts gingen. De routekaart over wanneer er versoepeld kan worden is niet goed ontvangen door de horecabranche. Het lijkt erop dat cafés en discotheken nog lang dicht blijven. Een faillietverklaring voor veel bedrijven, zegt de branche. Rond 15 februari begint het vaccineren op de Caribische eilanden... als Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire. Het RIVM bereidt nu de eerste verzendingen van de vaccins voor. Doel is om alle volwassenen in te enten... voordat het orkaanseizoen in juni begint. Het weer, het wordt een regenachtige dag, wel zacht, zo tussen de 9 en 12 graden. it deze dingen, altijd dat die dingen voor de koop, mijn charge.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 Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back.